Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Als het aan aankomend president Trump ligt... stapt Amerika af van het systeem van zomer- en wintertijd. Het is lastig en het kost ons land veel geld, schrijft hij op zijn social media-platform. Hij gaat met zijn Republikeinse partij zijn best doen... om het verzetten van de klok af te schaffen. Trumps bondgenoot Elon Musk hintte eind november al op afschaffing... van het halfjaarlijks aanpassen van de klok. In Amerika is er vaker over gesproken... Twee jaar geleden stemde de Senaat in met een wet om alleen de zomertijd aan te houden. Maar deze Sunshine Protection Act kwam niet door het Huis van Afgevaardigden. Wat de situatie ingewikkeld maakt is dat twee Amerikaanse staten, Arizona en Hawaii, niet meedoen aan het huidige systeem. In het Nederlandse verkeer zijn vorig jaar 7400 mensen ernstig gewond geraakt. Dat zijn er 900 minder dan in 2022. Maar in dat jaar waren er uitzonderlijk veel verkeersslachtoffers. Het Verkeersveiligheidsinstituut SWOF stelt dat er op de lange termijn een stijgende lijn te zien is. Met name onder de oudere leeftijdsgroepen neemt het aantal fietsslachtoffers toe. Eerder werd al bekend dat het aantal doden in het verkeer vorig jaar afnam... van 745 naar 684. Max Verstappen is door de Autosportbond FIA gehuldigd... voor het behalen van zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij kreeg de trofee tijdens een gala in Kigali, de hoofdstad van Rwanda... Verstappen werd gefeliciteerd door de Rwandese president Kagame... die eerder op de dag bekend maakte dat hij zich wil inzetten om de Formule 1 naar Afrika te halen. Voorafgaand aan het gala had Verstappen de taakstraf uitgevoerd die de VIA hem had opgelegd... omdat hij had gevloekt tijdens een persconferentie. Verstappen sprak met een aantal Rwandese jongeren die willen gaan racen en zelf een auto hebben gebouwd. Het weer vrijwel overal bewolkt, met temperaturen iets boven het vriespunt. In Limburg opklaringen en daar iets onder nul. Later vannacht in het westen wat regen en overdag in het hele land soms regen. In de loop van de dag breekt langs de kust nog even de zon door en het wordt 4 tot 8 graden.